Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In vijf Amerikaanse staten is vooralsnog geen uitslag van de presidentsverkiezingen. Er wordt met mannenmacht gewerkt aan het tellen van alle stembiljetten. De democraat Biden en de republikein Trump ontlopen elkaar in swing states soms slechts duizenden stemmen. Trump staat op flinke voorsprong in Alaska en North Carolina. In Georgia en Pennsylvania is Biden bezig aan een inhaalslag. In Nevada heeft hij een kleine voorsprong. Biden heeft nog zes kiesmannen nodig voor de benodigde 270 kiesmannen voor het presidentschap. Joe Biden wil de winst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen nog niet opeisen. Maar alles wijst erop dat we afkoersen op een overwinning, zei hij in een toespraak op tv. De democratische kandidaat verwacht genoeg kiesmannen te halen. Biden zegt een goed gevoel te hebben over de staat Pennsylvania... waar nog veel poststemmen geteld moeten worden. Volgens Biden is ruim driekwart van die stemmen voor hem. Hij benadrukte dat hij een president zal zijn voor alle Amerikanen. De politie in Groningen heeft bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel een man in zijn voet geschoten. Agenten waren afgekomen op een melding dat een man mensen zou bedreigen met een mes. Bij zijn arrestatie verzette de man zich samen met anderen en schoot een agent een persoon in zijn voet. Vier mensen zijn aangehouden. En de Tweede Kamer heeft een aantal uitzonderingen bedongen op de nieuwe coronamaatregelen. Zo mogen bibliotheken en buurthuizen in uitzonderingsgevallen toch bezoekers ontvangen. Bibliotheken mogen boeken afgeven en ruimte bieden aan huiswerkbegeleiding voor scholieren. Mensen met problemen, zoals schulden, die blijven op afspraak toch welkom in buurthuizen. verder mogen burgemeesters in uitzonderlijke gevallen meer dan 30 mensen toelaten bij een begrafenis. Het weer is tussen de 0 en de 5 graden. Aan de grond kan het licht vriezen, daardoor kan het mistig worden. Overdag schijnt de zon regelmatig, het wordt een graad of 11. Op plaatsen waar het mistig blijft, wordt het maar een graad of 8.